Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus... is de afgelopen dag met 148 toegenomen naar bijna 1500 heeft het RIVM e bekendgemaakt. Het zijn er minder dan er gisteren bijkwamen. Het totale aantal doden ligt in werkelijkheid hoger... omdat alleen geteste patiënten worden meegerekend. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 502 mensen. Ook die stijging is minder groot dan gisteren. Bijna 6300 mensen liggen nu in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. De man die verdacht wordt van het ontvoeren van een vrouw en haar twee jonge kinderen in Amsterdam-Noord... heeft volgens het OM kokend water in de nek van de vrouw gegoten. De verdachte, Joel H., die ook bekend staat als rapper Joey A.K... heeft volgens het OM de vrouw negen keer met een vuurwapen op haar hoofd en knie geslagen... totdat ze hevig bloedde. Dat bracht het OM vandaag naar voren op een proforma-zitting. De vrouw en twee kinderen werden ontvoerd. Ze werden in Almere door een arrestatieteam bevrijd. Amsterdam gaat zondag de toegang tot parken beperken. De zijingangen worden gesloten en bezoekers worden gedoseerd toegelaten. Op de grachten geldt een vaarverbod en in de omgeving blijven sluizen dicht voor de pleziervaart. Het wordt waarschijnlijk mooi weer zondag. De gemeente wil voorkomen dat mensen net als twee weken geleden massaal naar buiten gaan. Burgemeester Halsema waarschuwt dat er een samenscholingsverbod geldt en dat de boete 390 euro is. Als nationale voetbalbonden op eigen houtje de competitie beëindigen... kan dat gevolgen hebben voor de verdeling van Europese tickets. Dat heeft UEFA-voorzitter Severin gezegd. In onder meer België en Nederland gaan steeds meer stemmen op... om de competitie in de hoogste klasse stop te zetten. Maar de UEFA wil de competities in de zomer laten uitspelen. Het weer vanuit het westen meer zon bij 8 tot 11 graden. Vannacht gaat het licht vriezen. Morgen droog en een mix van wolken en zon.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 J'entends des bails à moi. moi À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça Le monde est hyper. Tu croyais quoi Qu'on se plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, ta kata, dja dja, genre En katana baby tu t'aides ça Oh dja dja Y'a pas moyen dja Je J'suis pas ta kata, dja dja, genre En katana baby tu t'aides ça tu penses à moi, je pense à faire de l'argent.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 C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. pas moyen, dja dja. suis pas ta cata, hein, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja.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 Oh, dja dja, j'suis pas ta cata, hein, dja dja, non pas moyen, dja dja, ouais. En cas sur la baby, tu dettes ça d'après toi. Katana baby to the top. Oh baby. Oh baby to the top. Oh baby. Oh Jaja. Oh Jaja. Oh Jaja. 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...